Ze zouden de hele avond al ruzie hebben gezocht en vielen op een gegeven moment andere Nederlanders aan. Op één jongen bleven ze maar intrappen toen hij al op de grond lag. Hij overleed vier dagen later in het ziekenhuis. En deze hele situatie leek uit het niets te ontstaan en dat zorgt voor veel speculatie vertelt correspondent Rob Zoutberg. Ook het verhaal dat het ging over een tegenstelling tussen Feyenoord of Ajax supporters, ook dat is inmiddels wel ontkracht. Het zou niet daar echt om zijn gegaan. Het was gewoon meer geweld om geweld. De jongens die verdacht worden zijn nu in Nederland. Twee hebben zich al vrijwillig bij de politie gemeld. Maar die zal pas in actie komen en ze oppakken als Spanje daarom vraagt. De noodsituatie in Limburg-Noord is opgeheven. Daardoor zijn bijvoorbeeld toeristen weer welkom. Wel zijn er zeven plekken waar het nog verboden is om over de dijken te lopen. Op Curaçao zijn 39 militairen van de Nederlandse landmacht positief getest op corona. Ze zitten in isolatie op een marinebasis. De rest is in quarantaine gegaan. De militairen helpen normaal gesproken met bepaalde zaken op het eiland... zoals het handhaven van de openbare orde. Dit wordt volgens Defensie nu door andere militairen gedaan. En een speciale gebeurtenis in Drenthe. Daar heeft een gaapje een jong gekregen. Dat is een kruising tussen een geit en een schaap. En die is meestal onvruchtbaar. Maar dit gaapje in Bijlen was dat dus niet. Er zijn al heel weinig gaapjes op, eh, op de wereld. Dus eh, ja, het is heel bijzonder. Is dit dan het allereerste lammetje wat ooit uit een gaapje is gekomen? Nee, ik, eh, wat ik gezien heb op internet is twee of drie keer eerder voorgekomen. Het lammetje is wat groter, dikker en groffer dan een normaal lammetje van een schaap. En hij is kerngezond. Het weer vanavond en vannacht is op veel plaatsen helder. Morgen schijnt vooral in het zuiden de zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden.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 <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. Pink like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh.